Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is er nog wel een hele grote hobbel te nemen. De grote vraag blijft op dit moment vooral of die drie partijen uiteindelijk gaan beslissen... of ze met z'n drieën een minderheidskabinet gaan vormen... wat we in Nederland nog nooit echt zo hebben gezien... of dat ze er toch nog een vierde partij eh, bij gaan zoeken... dan wel met andere partijen eh, eh, afspraken per onderwerp gaan maken. De gewonden die gisteren vielen bij het ongeluk bij een lichtjesparade in Nunspeet... komen voornamelijk uit twee families. Dat heeft de burgemeester van de stad gezegd. De schrik zit er nog goed in, in Nunspeet. Gegil van kinderen, gehuil van kinderen, ge gegil van mensen... een hoop sirenes... Ehm, dat, het is e- echt een drama, drama geweest hier, ja. Overal liepen mensen, eh, stonden mensen, schreeuwen, gillen. Heel veel verdriet het was verschrikkelijk om te zien. Onder de negen gewonden is ook de bestuurder van de auto. Zij had geen drank of drugs gebruikt. Waardoor het wel misging is nog niet duidelijk. En Nederlands succes op het WK darts. Jermaine Watimena is door naar de derde ronde. Met pijn en moeite won hij met 3-2 van Scott Williams. Was te horen bij Viaplay. Watimena, tweede match door het raak. Jermaine Watimena. Probeer het allemaal niet te verklaren. Krijgt zes legs om zijn oren van Scott Williams. Als hij op weg lijkt om de wedstrijd al heel makkelijk te gaan winnen. En dan wint hij er gewoon weer even drie op rij. En dan verslaat hij dus Scott Williams met 3 tegen 2. Ja, dat was nog een verrassing net. Voormalig wereldkampioen Peter Wright verloor kansloos met 3-0 van de Duitse Arno Merk. Vanavond kunnen dartsfans er weer voor gaan zitten. Nederlanders Danny Noppert en Michael van Gerwen komen dan in actie. Het weer.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 Vandaag hoor je klassiekers, actuele releases en de vaste items. We nemen je twee uur lang mee, langs muzikale snelwegen van vroeger en nu. Deze song is geschreven door Rodney Crowell en werd onder meer bekend in versies van Waylon Jennings en Emmylou Harris, die het als een soort outlaw manifest is gaan beschouwen. In de live-uitvoering op Spy Boy zet Emmylou het nummer neer met een rauwe, swampy groove, waarmee ze haar meer scherpe rockende kant laat horen. De song staat vijfde in de album Top 5 favoriete lijst. Warm aanbevolen. Colter Wall staat bekend om zijn baritonstem en zijn sobere, bijna tijdloze productie, waarin cowboyverhalen en lange afstanden centraal staan. In 1800 Miles vertelt hij opnieuw zo'n reisverhaal, over de fysieke afstand op de kaart en de emotionele afstand tussen mensen de nummer 4 in de top 5. I don't know what you think you've been told If I ever was for sale, I never sold It's short on flashing lights and rhinestone clothes 1800 miles from Music Road It's dice and songs on fiddle and guitar And the pedal steel man drives a real mean part You won't hear it on your radio It's 1800 miles from Music Road culture weird That it ain't a red dirt band If the band don't all got beards We don't got these kinds of clicks where I was grown 1800 miles from Music Row You won't hear speak. best in show. It's 1,800 miles from Music Row. de nummer 3, wordt gezien als Pinels meest volwassen plaat. Stevig, geworteld in honky-tonk, maar textueel persoonlijker dan ooit. Too Much Sugar speelt ironisch met verleiding en overdaad. Te veel zoetigheid in de vorm van liefde, drank of slechte gewoontes. vaak dat country voor hem draait om echte emoties, geen pose. En dat hij altijd zoekt naar songs die hij ook zelf heeft geleefd of gevoeld. In Mind Over Matter komt dat terug in de combinatie van een sterke melodie en een tekst die bijna gemotiveerd aanvoelt zonder zijn geloofwaardigheid te verliezen. Het nieuwe album vinden we terug op 2. Joshua Hadley beschrijft zichzelf graag als ambassadeur van de country sound van voor de jaren 90. En hij zegt dat het zijn missie is om die sound levend en relevant te houden voor een nieuw publiek. Dat hoor je hier aan alles. Fresh Hot Biscuits is een speelse track waarin de alledaagse beelden, eten, routine, kleine genoegens, symbool staan voor de warmte van thuis en traditie. Zijn album All Head staat voor de tweede maand op de eerste positie. grin. Brother, I know just the place. Puts a smile on every face. Roll that flour, knead that dough. Roll them all out, don't you roll so slow. Eat 'em with butter, eat 'em with jam. Fresh hot biscuits made by hand. Fresh hot biscuits made by hand. Ze zegt dat ze schrijft als een dagboek met gitaar erbij. Eerst komt de emotie, dan pas de vorm. Daardoor voelt Oh The Things mijn doel van Elizabeth Nichols tegelijk persoonlijk en herkenbaar voor iedereen, die ooit teleurgesteld werd in de liefde. he's a feminist And that's just my top ten list All the things men do war is over Am I making things up or did the bar get lower Now all we get is what you are doing. text W-I-D means S-E-X They'll marry real quick, break a vow even quicker Ain't that smooth but there ain't nothing slicker Than a man with a plan looking pretty top A If the plan is to land this plane All the things to get laid. La da di da da di da. Oh, the things men do to get laid. All the money they'll lose to get laid. Nothing they won't do or say to get to first, second, third van deze week. De song is een simpel maar krachtig weerzien tussen twee oude geliefden... vol onuitgesproken spijt en tederheid. Conway Twitty vertelde eens dat hij Hello Darling schreef... als een soort gesprek dat hij zelf nooit had durven voeren. Muziek was voor hem de plek waar je nog één keer eerlijk kunt zijn. Hello darling, nice to see you.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 sit and talk. Seems you have got this notion I've been having second thoughts. Well, I must confess, in a way, I guess that silly notion's true. Cause every second you're not here with me, I think of you. Here we go! Every second, every minute, every hour of every every second there's a thought of you that comes my way So if you ask if I've had second thoughts I guess I'd have to say Every second, every minute Every hour of every day One more time Every second, every minute I love you more and more each day I Was Fine Before I Met You speelt met het idee dat iemand je leven volledig op zijn kop kan zetten. Op een manier die tegelijk heerlijk en onhandig is. Lauren Watkins gaf aan dat veel van deze songs ontstaan uit halfgrappige gesprekjes met vriendinnen, die achteraf toch pijnlijk waar blijken te zijn. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Kit in de Candy Store schetst dat euforische gevoel van iemand die zich als een kind in een snoepwinkel waant. Overdonderd door mogelijkheden of liefde. Dieter van der Westen tekent ervoor. De Vos zegt over haar werk dat zij het liefste verhalen schrijft waar een rafelrandje aan zit, omdat echt emoties zelden netjes zijn. In One Last Heartache hoor je dat terug. him drinking LVF brengt een mix van pop, rock en country invloeden. Vaak met sterke, bijna filmische refreinen. In Crossfire beschrijft ze het gevoel vast te zitten tussen botsende belangen, relaties, verwachtingen en eigen dromen. stukje country uit eigen land. Ze zei ooit dat ze het leuk vindt om songs te zingen die klinken alsof ze uit een vergeten jukebox komen. En Logan Ledger deelt die lieden voor vintage klanken. Samen, want Margot Price doet ook mee. Ze creëren een sfeer die tegelijk nieuw en diep nostalgisch is. Too many nights took few mornings coming back in your arms again too many lies told myself and the ones I love too few sober looks in the mirror too many years in the chains of sin let me in your unlocked door but it's too far gone now. Things gone to hell, as far as I can tell. Too many nights since you went away. It's too little, too late. Too many last rounds. prayers in lonely corners. Too many debts I couldn't pay. You came to me like the saint in my hour of darkness. Asked forgiveness Sunday morning too many two steps is het favoriete album van de maand. Waar Jeremy Pinel op andere nummers ruiker uit de hoek kan komen... is Come Home To Me een meer ingetogen, bijna gebedachtige smeekbede. fell apart And I've been running from things in me I've been trying to hide the things that no one else can see My woman thinks that I'm a good man She only truth till the darkest parts of me Shelf Woman zowel over zelfvertrouwen als over romantiek. Het vieren van iemand die weet wat ze waard is. De speelse metaforen maken het tot een echte barroom favoriet. Colton Bolin is een naam uit de moderne roots georiënteerde countryhoek. Don't Come Home is een stevige break-up song, waarin de deur letterlijk dicht blijft voor iemand die al te vaak is teruggekomen. Dit was het eerste uur van Crossroads, vol nieuwe ontdekkingen en tijdloze stemmen. Neem nog wat te drinken want na het nieuws gaan we verder met uur 2. Met Benjamin Todd, de Mavericks en nog veel meer country van topklasse. town and he soon found out she didn't only have his heart. She was sharing it with a few other men and she left him in the dark. She thought she was hit but he knew what she did. He never was too far. Said I've worked my life away just so you could stay home. I need to be real and tell her how I feel and how I'm fed up with her lies. And if she don't change, it sure would be a shame if I kept on letting this slide. But I'm thinking maybe I ought to tell my baby tonight will be her last ride. You take all the money I best I could give tonight is honey Don't come home That got me locked in the pen for what I did and for what happened to her but I ain't gotta worry about running around now. This I know for sure. She's like a smooth shot of Tennessee. I get a little warm inside every time she looks at me i like to take her downtown Spin her around on some old sawdust floor And when the band starts to play Marina Del Rey She'll lean in close and the world just fades away Oh yeah, she's She's She's a top shelf woman.